Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De maatregelen die Duitsland en Frankrijk hebben bedacht voor de eurocrisis kunnen relatief makkelijk worden ingevoerd, zegt EU-president e Van Rompuy. Het plan is om landen te verplichten hun begrotingstekort binnen de 3% te houden. Volgens Van Rompuy hoeven de nationale parlementen daar niet apart over te stemmen. Minister De Jager is dat met hem eens en noemt een beperkte Europese verdragswijziging geen slecht idee om meer begrotingsdiscipline te krijgen. In Moskou en Sint-Petersburg zijn honderden anti-Poetin-betogers opgepakt. In het centrum van Moskou raakten ze slaags met betogers die juist hun steun aan Poetin betuigden. In de twee steden waren ook gisteren grote betogingen. Duizenden mensen protesteerden tegen fraude bij de parlementsverkiezingen. In het centrum van Kampen woedt al uren een grote brand. Die begon in een schoenenwinkel en sloeg over naar een kledingzaak. twee panden zijn uitgebrand. Brandweerkorpsen uit de omgeving helpen bij het bestrijden van de brand in Kampen. Goede doelenorganisaties hebben vorig jaar meer geld opgehaald. Bij elkaar ruim 3,7 miljard euro, een stijging van een kleine 5%, zegt het Centraal Bureau Fondsenwerving. De goede doelen hadden wel minder te besteden doordat de overheidssubsidies kleiner werden. In de Champions League hebben drie ploegen zich vanavond alsnog geplaatst voor de achtste finales. Het zijn Chelsea, Olympique Marseille en Zenit Sint-Petersburg. Chelsea won thuis met 3-0 van Valencia, dat nu verder gaat in de Europa League. Olympique Marseille won met 3-2 van Borussia Dortmund en Zenit Sint-Petersburg hield concurrent FC Porto op 0-0. Ajax kan zich morgen plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid. Het weer, toenemende bewolking en regen, in het oosten mogelijk natte sneeuw.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 That's it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else. turn down to internet. www.zfmzandvoort.nl wake up and I'm wondering how my life would have been if I didn't sing. I get a little stressed out every now and then.